met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of de actie van de luchtmacht bij vliegbasis Volkel nog bezig is. Vanochtend stegen daar twee gevechtsvliegtuigen op na een alarmmelding. Wat er aan de hand was, is niet duidelijk. De straaljagers worden ingezet als er een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt... zonder zich te identificeren. De afgelopen tijd waren er bij de vliegbasis Volkel in Brabant meldingen van drones... die bij de basis werden gezien. Of het nu ook om drones gaat, is niet bekend. Rond deze tijd begint in Den Haag de herdenking van de explosie aan de tarwekamp. Vandaag precies één jaar geleden. De herdenking is in de Adventkerk in Den Haag. En ook in een wijkcentrum in de buurt staan mensen stil bij de ramp. Het deel van de tarwekamp waar de ontploffing was... is vandaag afgesloten voor verkeer... zodat mensen op een rustige manier kunnen herdenken. Bij de explosie stortten meerdere woningen in en brak brand uit. Zes mensen kwamen om het leven. Vier mensen zitten vast voor het veroorzaken van de explosie in Den Haag. De familie van twee vrouwen die deze week verongelukte in Den Haag... noemt het onbeschrijfelijk en oneerlijk dat zij er ineens niet meer zijn. De twee vriendinnen van 20 en 21 zaten in een auto die tegen een boom botste. De politie had de auto een stopteken gegeven, maar de bestuurder reed hard weg... waarna een achtervolging ontstond. De bestuurder overleefde het ook niet. Een andere inzittende, een vriendin van de twee vrouwen, raakte gewond. In de eredivisie heeft FC Utrecht gelijk gespeeld tegen FC Twente. Het werd 1-1. Utrecht stond lang voor, maar in de slotfase maakte Twente nog de gelijkmaker. Utrecht stond deze week stil bij het overlijden van oudspeler David Di Tommaso 20 jaar geleden. De spelers droegen daarom speciale shirts en het publiek deed een staande ovatie. Het weer bewolkt en droog. Vanuit Zeeland gaat het laten regenen.